10 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Het weer, het is bewolkt met hier en daar nog een buitje en het wordt vanmiddag een graad of 5. Morgen trekt een regengebied van west naar oost over het land. Smiddags kan de zon even doorbreken en met 10 graden is het dan zachter dan vandaag. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Diemen 3 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 2. Ook op de 27 bij knooppunt Rijnsweert 8 kilometer.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 I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got got to get it. My mother went away for a month long trip. Hun some friends on an ocean liner ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roam, so then picked up the phone Dolly up to see what was going down. So him I pick him up so we could drive around. Took the Dodge Dart, a 74. My mother left the yard, but I needed one more. Shahid had me covered with a hundred greenbacks. So we left Brooklyn and we made big tracks. Drove down the belt, got on the conduit. Came to a toll, it paid and went through it. Had no destination, we was on a quest. Ali laid in her back so he could get rest. Drove down the road for two days and a half. The sun had just risen on a dusty path. Just then a figure had caught my eye. A mirror for sombrero who was four feet high. I pulled over but to ask where he was at. His index finger, he tipped up his hat. El Segundo, he said, My name is Pedro. If you need directions, I'll tell you pronto. Need a civilization, some sort of reservation. He said, I'm out south, there's a fast food station. Thanks, senor, as I started the motor, Ali said, Damn, Tim, what you drive so far for? When he said, Why? I said, We gotta go, cause I left my wallet in El Segundo. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Mundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got, got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got, got to get it anyway. A gas station we passed, we got gas and went on to get grub. It was a nice little pub in the middle of nowhere. Anywhere would have been better. I ordered enchiladas and I ate them. Ali had the fruit punch. When he finished, we thought for ways to give back. I had a hunch. Ali said, pay for lunch. So I did it. Pulled out the wallet and I saw this wicked, beautiful lady. She was a waitress there. Put the wallet down and stared and stared to put me back into reality. It's Shaheed. Yo, tip, man, you got what you need? I checked for keys and started to step. But what do you know? My wallet, I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Come on, let's go. Dit was eh, de, de debuutsingle van A Tribe Called Quest. I left my wallet in El Segundo. En ze zijn nog steeds bij elkaar, treden nog steeds op. A Tribe Called Quest. Over het derde gedeelte van Zandvoort op zondag. Nou, Groningen-Ajax. Daar staat het 1-0 voor Groningen. FC Utrecht-Aro 1-1 toestanden dus op de velden. En zometeen nog wat sportnieuws. En natuurlijk lekkere muziek hier bij ZFM Zandvoort. Bedankt van deze Groove Yet van Spiller. kring duel, ik een je tringeling. détendue. zien doen. En daarvoor Jet van Spiller. Het is uh, maar Ajax heeft net eh, gescoord in Groningen. 1-1 door Davy Klaassen. Dus daar staat het weer gelijk. Met nog eh, nou, tot zijn 7 minuten speeltijd al daar. Goed, we gaan weer even naar een andere sport. Want uh, Irene Wust is voor de zesde keer in haar schaatscarrière wereldkampioen allround geworden. De twee jaar achter elkaar zilver te hebben behaald... ontronen ze titelverdedigster Martina Sablikova... door op de afsluitende 5000 meter de tweede tijd te noteren. 7 minuut blank 86. Waarschijnlijk was genoeg voor het goud in Hamar. Sam Querrey heeft in de finale van het ATP-toernooi van Acapulco... iets voor elkaar gekregen wat hem tot nu toe niet was gelukt. Winnen van Rafael Nadal. De Amerikaan had de vier eerdere partijen tegen de Spanjaard verloren... maar was hem nu met 6-3, 7-6 de baas. Sinds 2014 wordt er al in de Mexicaanse badplaats op hardcore gespeeld in plaats van gravel. En daar heeft de 29-jarige Query deze week optimaal van geprofiteerd. De mondiale nummer 40 bezit namelijk een ijzersterke service en forehand. En naast Nadal versloeg hij in Acapulco ook onder andere David Couvin, Dominique Thiem en Nick Kyrgios. Tweevoudig winnen Nadal, die in 2017 nog geen titel won... had op de weg naar de finale nog geen set verloren. Maar weer zich met het power tennis van de Amerikaan die 19 aces sloeg geen raad. Het is voor Query zijn negende ATP-titel. Bij de vrouwen was er ook een verrassende winnaar in Acapulco. Lesia Sorenko versloeg de als tweede geplaatste Française Christina Mladenovic met 6-1, 7-5 in de eindstrijd. Betekende voor de Oekraïense haar derde WTA-titel golfer Joost Luiten heeft zijn opmars op het Mexico Championship niet kunnen voortzetten. Voor zijn derde ronde had de Zuid-Hollander 71 slagen. Dat zijn vier birdies, een bogey en een dubbel bogey nodig. En hij zakte naar plaats 18 met min 4. Justin Thomas begint als koploper vandaag aan de slotdag. De Amerikaan die dit jaar al twee toernooien won... kwam na een ronde van min 5 op 201 eh, slagen. Dat is min 12. En zijn landgenoot Dustin Johnson volgt op één slag. Rory McIlroy ehm, viel na een ronde van min 1... Eh, van de eerste naar de derde plaats terug... en staat net als Phil Mickelson op twee slagen. De Amerikaan Jordan Spieth liep van het hele veld de beste ronde met min 8 en klom naar de twaalfde plaats met een min 7. Hebben wij nog meer nieuws? Um, nou, wel een rode kaart voor de Groningen-speler Memmi Sivic. In de 87 minuut na een spijkerharde overtreding op Zingraven. Goed, tot zover even de sport. We gaan verder met Liza Stensveld. If I could change met Pia Sedora en Jermaine Jackson met uh, When the Rain Begins to Fall. of Liza Stansfield met Change. Vier minuten voor half vijf. En dit is Kate die toestaat. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Het begon eh, vandaag al afhankelijk droog met wat zon, maar eh, nu regent het. Het is bewolkt, de wind waait uit het zuiden en is matig tot van kracht. En um, de temperatuur stijgt naar een graadje of 10 vandaag. Later vandaag regent het nog. Komende nacht wordt het droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt de zon. In de middag komt er ook weer tot enkele buien. de zuidwestenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 8 graden. Vanaf dinsdag sterkt het hoge drukgebied in onze omgeving wat aan. Het blijft meest bewolkt, maar dinsdag en donderdag lijken dankzij de hoge drukinvloeden... de beste dagen van de week te worden met de minste neerslag. Woensdag wordt er wel regen verwacht. En na donderdag krijgt lage druk weer invloed. Dan neemt de kans op buien toe. In en na het weekend is er door de noordelijke stroming... die relatief koude bovenlucht aanvoert... ook kans op eh, winterse karakter bij de buien.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 Ah, het is altijd zo'n einde van zondag op zondag. Eh, ik weet niet of Rob dat ook doet, maar heb ik altijd zo zin in oude disco. Doen we nu ook met Unique. my love, don't dit is echt oude disco uit de oude doos. Xavier en George Clinton en Woody Collins. Work That Suck The Deck. En daarvoor Unique. What I Got Is What You Need. Zo eens een keertje vragen of we weer een oude disco programma kunnen maken. The Groove Empire heette dat vroeger hier bij CFM. Van dit soort platen die je nu gaat horen, kwam daar absoluut niet voorbij. Hier is Nick Kamen met Each Time You Break My Heart. can't turn around. Love can't turn around. Love can't turn single van de Sugar Babes ooit. Hun debuutsingle Overload. Daarvoor Farley, Jack Master Punk met Love Can Turn Around. En daarvoor Nick in Each Time You Break My Heart. Dit zit er weer op. Zandvoort op zondag. Iets van niet over deze dag. Dus vandaag 6 maart, hè? al hè? 5 maart, sorry. 5 maart. Vandaag. Het programma wordt herhaald aankomende dinsdag tussen 8 en 11. Zometeen uh, non-stop muziek. Tot aan 7 uur, dan zie je veel muziek. En daarna Vader Veugen met... Peace for Radio. Volgende week Robert, Robert Harmers en Albert-Jan Leers Van Klaasten.